Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Nu op Radio 501. Lakeside Stories. Met Arwin, Laurens en Chris. the banks of the lake. A lonely man was writing. His pen slowly sliding across his notebook page. lady passing by read his lines in trance, took off her shoes to dance into a new was only a little kid, I had a job on the other side of town. I get up at the crack of dawn to do my newspaper round. You know, most of the folks were still sleeping then when the newspapers hit the floor all except for the lady on the corner house, while she always opened her door. Whoa! I think she knew I had a crush on her, although she was more than twice my age. She'd bend down in her dressing gown, and then smile at my blushing face. my country, I walked over to the other side. I left all my friends and family there. Well, I left them all behind. Sometimes I get a postcard. They ask me if I'm doing alright. I tell them I'm not doing too bad. You know, I tell them that I'm doing fine. try to make a living. I've got a job with a car. I'm driving it all around the place. Well, I'm driving it much too far. The other day, I bought a house somewhere. I wanted to settle down. If I could only find someone like that lady in the dressing gown. That lady in the dressing gown, yeah. It's my wife, by the way. Thank you, Al. Een hele goede middag. Het is weer eh, zondag. Het is de tweede zondag van de maand, geloof ik. Als ik het, nee, de derde zondag is het van de maand. En dan is het hier weer Lakeside Stories. Want dat was een aantal weken geleden in de brasserie van Schouwburg en Congrescentrum het Park. Goedemiddag, Laurens. Hey, goedemiddag, Armin. Goedemiddag, Chris. Wat, uh, goedemiddag. Wat is er in vredesnaam met jou gebeurd? Ja, ehm, nou ja, kort na de eh, vorige Lakeside Stories ben ik eh, gaan schaatsen. Ik wilde natuurlijk punten verdienen voor mijn inburgingscursus. Ja, en je 11 klassement. Eh, ja, handen op de rug ging ik oh, ja. richting... Allebei? Allebei. Oh. Eh, richting Earth Sam. En eh, ineens kwam ik langs een eh, molen aan de linkerkant. Ik keek om, opzij en ineens lag ik lang uit. Potverdikke. Als je valt mag je je handen wel even van je rug halen. Ja, volgens mij wel. Dat is ja, een, dat was ook de bedoeling. Maar goed, voordat ik wist lag ik lang uit. En, en ja, ik moest denken aan die challenge gelijk. wat was het ook alweer? Soft ijs is het oh, nou, het ijs is helemaal niet soft hoor. Het is fucking hard. Echt hè? <laughs> echt. En je, hebt, je, je, hebt ook echt daadwerkelijk iets gebroken. Eh, geloof ik. Ja, absoluut. Ik heb eh, goed gedaan. Eh, ja, twee, twee, twee, punten, twee punten gebroken. Ja. Twee punten gebroken. En, maar hoe ziet het er dan uit voor jouw muzikale carrière? Want jij bespeelt de toetsen. Ja, nou ja, je hebt nog één hand natuurlijk. Oké. Dus je hoort bij de, bij de one hand... Eh, de left hand. De, left hand band. Eh. Oké. Alle instrumenten die je met één hand kan bespelen. Eh. ja, mondharmonica, triangle. Triangle, ja. Ja, straks neem ik jouw plaats in. echt hè? Nou, shit, shit. Nou, hopelijk herstelt het, herstelt het sneller. Dan heb je er niet al te veel last van. Het is weer een nieuwe aflevering Lakeside Stories. We hebben twee weken geleden hebben we muziek kunnen luisteren van Joost van Beek. Ja. En mijn grote vriend John Spijker. Allemaal netjes opgenomen. We gaan, we gaan weer even terug luisteren. Eh, hoe, dat, eh, hoe dat allemaal was. Het was iets minder druk dan, het, eh, dan, dan we eigenlijk doorgaans gewend zijn. Ja, niet? <clears throat> Het was natuurlijk een prachtige schaatsdag. Ja. want ja, het hele Horens lag vol. Ja. Eh, en dat was ook daardoor een eh, pittoresk uitzicht. Dat was het zeker. Vanuit de brasserie. Nou, sterker nog, er eh, is nog een reddingsoperatie geweest. Hè? Dat ja, ja, ja, inderdaad. Ja. Er, was iemand door het ijs gezakt. Notwin die moest daar wel eventjes te, aan te pas komen om, om die drenkeling weer even uit het water te halen. Dat is echt een... Wat een sukkel, hè? Echt, hè? ik bedoelt je beter op het ijs vallen dan er doorheen zakken. Dat vind ik ook. De Lady in the Dressing Gown, Chris James op Radio 5 Lane. nog een nummer van Chris. ik heb, nou, Laurens bedankt voor, voor je... Mooi lijstje, hè? Ja, prachtig geluid En ook dit keer gewoon leesbaar, zonder dat er ergens in boze letters onder staat: ik ben er klaar mee en zoek het maar uit. <laughs> Nou, ik ben er ook eh, dit keer best trots op, ja. Het is echt eh, mijn best erop gedaan. Nou, laten we kijken wat, eh, wat Chris dan nu te melden heeft. It's a Dream. disappeared. Does anyone know where she's gone to? upstairs where life goes on. Mum's not aware that something's wrong. How could she be so blind to the truth she'd never find? On on, and her years pass by. no reason to live, not allowed to die. Well, it's a dream so obscene. A girl is lost, just disappeared. Does anyone know where she's gone to? Does anyone know where she's been? imprisoned underground. Above no trace, they hear no sound of what she had to face. The incest and the rape. she bore to bear one who died, and three upstairs. Still, she had no doubts. allowed to die. Well, it's a dream so obscene. A girl is lost, disappeared. Does anyone know where she's gone to? Does anyone know where she's been? It's a dream so obscene. A girl is lost, just disappeared. anyone know where she's gone to? Does anyone know where she's been? Het nummer maakt onderdeel uit van de challenge. Ik vind het wel leuk hoor, elke keer. Eh, en het, het, gaat echt een, eh, een, een, dingetje worden in de zin van dat, eh, dat mensen echt actief aan het, aan het meedenken zijn voor de, voor de challenge. Zeker. De challenge was afgelopen keer Shit Happens, was het niet? Ja, Shit Happens, ja. En iets met water geloof ik nog. Maar het water eh, hebben we geskipt? het water was geskipt. Er was ook nog iets met tijd. Eh, dat, daar, helaas is de opname daarvan niet helemaal goed gegaan. Jammer. Eh, maar het is inderdaad een, een leuk extraatje die challenge. En het houdt ons lekker op de been. Want, het houdt je van de straat. En, ah, en ja, het gaat rottigheid uit in ieder geval. <laughs> ja. En, en weet je wat ik ook vind? Dat, de allereerste challenge was Wall Street. Ja. En, en geen twee dagen later dan zag je dat Wall Street eh, ineens in de nieuws eh, eh, was. Actueel gewoon. Ja, enorm. En, en ja, nu, nu hebben we shit happens. Nou ja, ik ben er gewoon het levende bewijs van. Inderdaad. Dat inderdaad happens meer dan je zou willen. Dat is zeer actueel inderdaad. En, en nu hebben we soft ice, ja, gelijk een week daarna elf stedenkoorts. Nou, ja. en, en, de dooi die inzet, dus het ijs is lekker zacht aan het worden. Ja. Dus wat dat gaat. Eh, en Jolande Hulsje is een van de kandidaten die, dat, eh, daar iets over gaat brengen. Jolande die heeft zich uh, opgeworpen. Of ze, ze, hebben gewoon gezegd: ik pak het handschoen op. Oké. ik maak iets. En, en zij is goed op weg. Ze heeft van de week wat tekst opgestuurd. En, ja, ze, heeft, ze is bij mij langs geweest. Ze heeft zelfs het liedje al even als een soort klein demootje ingespeeld. Ik heb het helaas niet bij me, maar moeten we ook eventjes nog bewaren. Ja, vind ik wel. Ah. We moeten een mooie nou. cliffhanger hebben. Maar eh, eh, soft ijs, dat is dus een, eh, een ding wat Jolande Hulsje de volgende keer gaat brengen. Ja. Ehm, I Follow You, Laurens. Dat is een nummer van jou. Ja. Wat jij de afgelopen keer hebt gespeeld. Waar gaat het over? Ja, maar I Follow You, dat gaat eigenlijk... Het is eigenlijk meer een soort beschrijving van een gevoel. Een mhm. opgejaagd gevoel. en ik, ik zat ooit heel lang geleden op mijn zolderkamertje in mijn... ik heb zo'n bureau stoel die je zo, zo rondjes kan draaien, weet je wel. En af en toe dan Doe zit, dat? Ik, zit ik rondjes te draaien om gewoon mijn zinnen te verzetten, zeg maar. gitaar op schoot. En toen zat ik zo'n beetje met mijn vingers langs een paar snaren te schuiven. En, en zo gaandeweg ontstond er een soort gitaarthemaatje. en... En ja, dat langzaam maar zeker kreeg dat steeds meer gestalte. Want het had een soort opgejaagd intentie in zich. Ja. En, en dat liedje I Follow, dat ja, dat, dat heeft zeg maar aansluiting gevonden bij dat gevoel. Dus het is eigenlijk alsof je voortdurend achterna gezeten wordt. Eh, of eigenlijk alsof je voortdurend achter iemand anders aan, aan het rennen bent. Dan wel wordt opgejaagd. Juist. I follow you. Laurens Rij op Radio 501. Dit liedje bestaat al een hele tijd. Eh, het heet I Follow You en het gaat over achtervolgingswaanzin. remember other times I remember I remember every first day Every first and every last day And the way I felt this way about you years ago It's the same I feel today again And every other day think I'm gaining grip on everything. I think I've learned a lot from every step of the time. I remember we have gone through together the better and the bad days, the painful and the good things, and the way I felt this way about you years ago the same I feel today again. And every other follow you. Changing thoughts, unable to survive. Try to get my mind in sequence with my life. In a year, I remember this time even better. Now I try to still my hunger in the years when I was younger, in the years when nothing ever changed anyway. The years that I would stay the same until the end of day. Dank je. Ja, heel mooi. Hier, nou, terecht, wel Terecht, dank, je heel graag gedaan, heel graag gedaan, heel graag gedaan. Eh, Joost van Beek, die, hebben gespeeld, of die heeft gespeeld. En die speelde daar eh, eh, als eerste. En daarna John Spijker. Ja. Joost van Beek is een, is een bekende uit, het, ja, uit het circuit. Zo, om het zo maar even te noemen. Hij heeft gespeeld in Dutch Beat, hè? ja, Dutch Beat is zijn beentje inderdaad. Ja. Ja, maar dat speelt volgens mij niet meer. nou, niet dat ik weet. in elk geval weet ik wel dat Joost heeft meegedaan met de Singer-Songwriter Festival van de Stadsfeesten. Hè? En... Ja, het grappige was dat ik moest, altijd, ik moest eerst even nadenken. Wie, wie <laughs> is uh, Joost ook alweer? Uh, <laughs> we hebben opgezocht. Eh, en ik, ik, kreeg op een gegeven moment een mailtje. dat hij ja, toch wel leuk zou vinden om een keer mee te doen met ja. ons. <clears throat> en toen kon ik hem zo 1, 2, 3 niet zo heel snel meer voor de geest halen. Maar toen ging ik even kijken. En toen dacht ik van, oh ja, dat is ah, eh, Joost. Ja. Nou, nog sterker, we dachten dat het de jong met die cellist was. <laughs> maar oh, ja. het bleek gewoon iemand anders. Te ja. Eh, even goed, een, een prima keuze. Absoluut. Eh, hij komt hier uh, over twee weken spelen ook. Ja, ja oh, leuk. Komt hij tijdens de eerste vrijdag van de maand, tijdens de Armin Johnny Show, komt hij hier op het Vader Jacob Stage. Ja. Ik heb hem gelijk even gestrikt. want ik vind dat hij leuke muziek maakt hij maakt hele mooie liedjes. En hij eh, speelt er ook helemaal niet onverdienstelijk gitaar Zeker niet. Eh, nou ja, ik zou zeggen luisteren. We gaan even luisteren naar het nummer dat heet I Can't Help Myself. En daarna is hij en passant ook nog even geïnterviewd door uh, de meneer van De Volle Laag, Lucien Greefkes. En dan luisteren we daar, daarna nog eventjes naar. Dit is Joost van Beek. shoots like a gun. The bullet dropped in front of me. knew the deed was done. as I was slipping down this road again. And I can't help myself. I love the sweet surprise but I wanted to stop. I still don't understand. It saves me for a while. I don't mind another drag and I start to fly. Going to hide just for a while. saves me for a while just for done. Desires of a breaking, burning man, and I can't help myself. I hate to say goodbye, but I wanted to stop. I still don't understand. It saves me for a while. I don't mind. The whole the world is passing by. Going to hide just for a while. saves me for a while, just for a while. It saves me for a Eh, je hebt hier net een optreden gegeven op eh, Lakeside Stories. Hoe beviel dat? Eh, leuk. Ik had er minder van verwacht eigenlijk. Minder van verwacht? Ik dacht een beetje een soort jam sessie had ik in mijn hoofd. Oké. Je hebt hiervoor in een bandje gezeten, ja. Beat. Je hebt ook nog een nummer ervan gespeeld. Ja. Mis je het niet, dat samenspel? Nou, eigenlijk niet, want het is, het is toch een beetje een verbetering. Als je alleen speelt, kan je spelen wat je wil. En met een band heb je dat niet. Ja, je hebt, je hebt uiteindelijk één nummer nog gespeeld van uh, Dutch Beat. Ja. Dat laatste nummer was van Dutch Beat, ja. Dat Wat minder blues eigenlijk. Is dat ook de kant waar je zelf het liefst uitgaat? Blues of dat... Eh, nou, ik laat me erdoor beïnvloeden. Muziek kan je moeilijk in een... Altijd een genre van maken. Als ik een nummer maak met blues-invloeden, dan klinkt het vaak ook niet echt als blues, maar als melodieuze muziek. Waar misschien af en toe een bluesy likje in zit. Ja, ja precies. Ja. Het, ging, het ging trouwens veel over dromen. Ben jij zo'n eh, dromer? Toen ik, eh, het eerste nummer eh, had ik al Making Up Your Mind Again. Dus dan, dan weer, weer nog even overwegen. Vervolgens Wake Me Up, Dreams to Sleep. Nou ja, dat ging ook over, over dromen. Verslaving, dat is ook een soort... ja, nou ja, ben jij een dromer? Ehm, ja, ik denk het wel dan, als, je dat, als jij dat zegt. <laughs> die liedjes die gaan over dingen waardoor ik geïnspireerd ben. En als dat dromerig uh, overkomt, ja, dat, dat kan. Daar heb ik geen problemen. mee. Nou, het, het kan zijn natuurlijk dat je eh, schrijft vanuit een soort verlangen. Je verlangt ergens naar, je zit vol met plannen. En dat dat natuurlijk naar voren komt Het laat. En ik kan me ook voorstellen dat, dat juist die dromen, dat dat ook weer een manier is om een hele andere boodschap over te laten komen. Ja, ja nou weet je, ik heb het niet eens zo bekeken, maar er zit wel wat in. Ja, het is een goede beschrijving eigenlijk. Ja. Dankjewel. Ah, alsjeblieft. <laughs> Eh, want eh, je, je, zei dat je niet heel goed voorbereid was. Betekent dat ook dat je niet heel veel meer op het podium staat? De laatste tijd heb ik niet, eh, niet op het podium gestaan, nee. Ik ben ook een hele tijd ziek geweest. Dus uh, vandaar, ik heb ook heel veel nieuwe teksten nu. eigenlijk een, soort deadline om die in mijn hoofd te stampen. Oké, het is wel het plan nu je weer beter bent. Eh, dat je weer vaker op het podium gaat staan? Ja, absoluut. En wat zit er allemaal al in de pijplijn? Ja, ik ben van plan het internet gewoon helemaal vol te gooien. En eh, ik ga een studio in, nummers opnemen. En eh, dat ga ik allemaal op internet gooien. Nou, heel erg benieuwd. Wanneer ga je de studio in? Denk deze maand nog. Deze maand nog? deze maand of de maand daarop. Want ook met nummers die je vandaag hebt gespeeld? paar daarvan wel, ja. En eh, ik ga heel veel nieuwe nummers maken. Daar ben ik mee bezig. Nou, spannend. Heel veel succes erbij. En wie weet, gauw tot ziens. Oké, dankjewel. and I try to wish my thoughts away. But the more I try, the more I make them stay. And it's easy, but you'll never understand. Simple life's no good to me, it's getting out of hand. Last night I hear songs are soft and sweet. And it lets me know that that is all I need. And it is not to make a single sound. A simple life's no good to me, so I'm going on the ground. Going on the ground, cause it takes me far away. Feels like just another day for me. Going on the ground, and it takes my breath away. What to do when it just happens all the time. last night watching people down the street. They're just staring at the tiles beneath their feet. They keep going on and it kinda makes me mad. They knew exactly what to be, but don't know what it meant. Last night watching people down the street. Just looking at the tiles beneath their feet. And I it makes me turn around. A simple life's no good to me, so I'm going on the ground. Going on the ground, and it takes me far away. Me playing deeper on the ground. Going on the ground, and it takes my breath away. What to do, and it just happens all the time. takes me far away, deep on the ground every time. Going on the ground, and it takes my breath away. What to do when it just happens every time. Going on the ground, Joost van Beek. Wat jij al zei, eh, Chris, eh, hij, zijn stemgeluid uh, lijkt een beetje op Tim Knol. Dat, nou hij heeft wel wat trekjes van, vind ik. De, de, ja, eh, Tim die heeft zeg maar een eh, neiging om sinds, eh, naar noten toe te groeien. Zo, mm, te glijden. naar boven. En, en dat, dat doet Joost ook een beetje, vind ik. Eh, ik, vind het, ik vind het leuk. Ik, eh, net wat we net al over hadden, van ja, dat hij zich een beetje eh, verontschuldigde. Dat hij niet helemaal goed was voorbereid. Maar dit kon goed. Eigenlijk een beetje onzin om dat te vertellen. moet je, moet je ook niet meer doen. Hij, heeft ook, hij is vermanend toegesproken door John Spijker. berisp daarvoor. Ja. is gewoon, Stokslagen buiten gegeven. ja. Helemaal terecht. En dat onderging hij ook gewoon. Ja, nou, ja. dat, heb je dan, hè? Hij, hij, droeg zijn leed uh, shit groot. Happens. Shit happens, ja, met recht. Over shit happens gesproken. een Mystical Mirth wie is, wie is Mirte? Nou, Mirte is een dochter van een eh, vriend van mij. Ja. Ehm, Rick. En ehm, ja... Pra pra praat jij vrolijk verder? Ik heb ondertussen John Spijker aan de telefoon. Oké, okay, nou, ga jij met, met John Spijker... het radioprogramma afmaken. <laughs> Kees, vertel, vertel, Mirte. Ja, Mirte, dat is een, eh, een dochter van eh, een vriend van mij, Rick de Haan. En, ehm, toen uh, eh, Mette geboren was, dat was hun, eerste kind, ja. Ehm, eh, ja heb ik eh, een liedje geschreven voor haar. En echt een slaapliedje is het geworden? Ja, het is een, het is een lullaby. Een lullaby. Niet een lul erbij, maar een lullaby. <laughs> het is... Het is, eh, het is een heel mooi eh, akkoordenschema, vind ik. Uh, dat... een beetje jazz, jazzy schema in feite. Ja, ja. ja het, het, bouwt zich echt zo heel langzaam op. Naar een, groeit naar het bridge toe, het tussenstuk. Ja. Prachtig. Ja. En nou ja, laat, laten we het gewoon even beluisteren. Om even bij te komen is het gewoon een heel lief liedje. <laughs> Ehm, en het is voor een kind van een vriend van mij. Merta slaapliedje try klassieker tussendoor. De mannen zitten even te passeren in eh, de studio, in de keuken van Radio 5 Lane. Brian Ferry's Jealous Guy. We weten natuurlijk allemaal dat dat van John Lennon is. Juist, dat weten we allemaal. Dat weten we allemaal. Zeg, eh, wie er ook in eh, de brasserie was afgelopen 5 februari. Ja dat was mijn grote vriend eh, John Spijker. Niemand eh, meer of minder? Niemand meer of minder. Ik heb hem zojuist aan de telefoon gehad. Hij kan helaas niet luisteren, want hij is eh, in een niet naar te noemen Zweedse meubelwinkel. ja, zou hij weten, zou die weten wat je bedoelt? Zweedse, Zweedse balletjes was hij daar aan het zoeken, want hij was die van hem was hij kwijt. Iets met een goocheltruc op een naturistencamping. Ik weet niet precies wat er aan de hand was. <laughs> en ehm, hij, ik moest hem in ieder geval de groeten doen en ik zal de uitzending naar hem opsturen. En I Can't Heal the World, volgens mij heet het nummer, maar dat weet ik niet helemaal zeker. We maken het wel uit de tekst op. En dan eh, gaan we straks even luisteren naar de, eh, het interview wat eh, Lucien daarvan heeft afgenomen. Ja? Komt-ie aan. Your fate, fade, but I can't change the world. I'm trying to survive in mine. Though I wish I could, for the bad and the good, but I can't change the world, yeah. You got your everything stacked in a supermarket trolley. You cruise around my town, but no one wants change the world. I'm trying to survive in mine. Though I wish I could, for the better and the good. But I can't change the world now. Somewhere down the line, there's got to be this better place where we all could live, be free in peace and harmony. time is freaking out again. I can hold your hand. I cannot take away your pain. Cause I can't change the world. I'm trying to survive in mine. Though I wish I could, for the bad and the good. But I can't change the world, now. Oh, I can't change. the world. John Spijker, je hebt hier net eh, gespeeld hier op uh, Stories. Ja, de geëikte vraag, hoe ging het? Jongen, jongen, wat een locatie, wat een feest. Tranen. En het spelen ging lekker. Ja, je zat er ook lekker in met je verhalen. Dat, dat is wel een beetje je handelsmerk, heb ik het idee. Maar ik weet niet of het mijn handelsmerk is, maar ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen denken van, joh, wat een oude hoer. En ja, dat klopt wel. Wanneer is die gitaar er eigenlijk bij gekomen? Nou, mijn broertje eh, die speelt gitaar. Dus op het moment dat ik ging drummen thuis, was ik een jaar of tien. Toen was hij acht. Toen kwam er voor hem een gitaar. Dus er was altijd al een gitaar in huis. We hebben alleen op een gegeven moment eh, in een bandje genaamd Apple. Hebben we met, met, met Steve Phillips hebben we nog wat opgenomen in het Mupo. Was een, een beetje van hele En daar eh, was ik alleen zanger. Viel uit elkaar. Toen dacht ik van ja, maar nu moet ik gewoon zorgen dat ik in ieder geval in mijn eentje een heel liedje kan spelen ben ik heel hard gaan repeteren elke dag. Twee of, twee of drie uur gitaar, mezelf gitaar. Wat, wat nou ja, ik, ik kon wel een G en een D en een C-akkoord en zo. Maar om wat meer van die, eh, die septiemakkoorden dingen. Ik had ook een paar vrienden van mij die kunnen ontzettend goed gitaar spelen. Dus ik had ook wel een paar leraren erbij. Sort of. Ja, dus zo is dat gegaan. En in de Peach Kings, het coverbandje waar ik in zit, uh, speel ik slaggitaar en zing ik. Dus daar doe je met name ook het eh, ritmische gedeelte van de gitaar? Ja, heeft wel eens iemand tegen mij gezegd van joh, merk aan jouw slagje, je rechterhand, dat je drummer bent geweest dat het gewoon ritmisch is. Ja, zeker als je eentje op het podium staat, is het belangrijk om eh, dat ritme er een beetje goed vast in te houden. Ja. Lijkt mij. Eens, eens. Wat is nou de beste band waar jij uh, voorprogramma hebt gedaan? We hebben een keer in, eh, in de, de Bonte Wever, voordat die is afgebrand, ja. hebben we daar het voorprogramma Verbluff gedaan. En ja, die tent was heel helemaal uitverkocht. En het dak ging er echt af bij ons al. En Bluff was toen ook echt, echt heel goed. Dat was zeg maar qua avond het mooist. Maar voor mezelf vind ik Venice vind ik het stoerst. Maar je schrijft nu je eigen nummers? Ja. Al oh, dat doe je ook al natuurlijk al eh, nou, tien jaar, nog wel langer denk ik. Nou ja, nee, ik zat in, toen we met dit coverbandje begonnen bij Apple. Eh, schreven we ook onze eigen liedjes. En de Peach Kings, in het begin deden we daar een mix van covers eh, en eigen liedjes. Dus daar schreef ik ook eh, liedjes. Samen met die andere jongens. En ehm, sinds 2005 ben ik eigenlijk in mijn eentje op het podium opgegaan met mijn eigen liedjes. Ja, toen was je ook een paar keer op de radio te horen. Mensen die luisteren, die kunnen ook wat liedjes nog downloaden van ja. Zaanstad FM. En, ja, joh, dat is lang geleden zeg. Dat is 2005. Ja. Een aantal nummers daarvan deed je vandaag ook weer. I'll Never Fall In Love. Ja, ja. En ik, eh, I Can Change The World, daar ja. begon je mee. Ja, ja. ja, het is net met het eerste nummer is het altijd een beetje net als de eerste bal van een keeper, hè, denk ik. Ja. Die moet gewoon pat, klem, ja. voor je eigen gevoel. Dus dan doe je eigenlijk liever een lied dat er al een tijdje in zit. Absoluut ja, wat ik eigenlijk als je me s'nachts wakker maakt en ik helemaal bezopen ben, toch nog goed kan brengen. Dat is eigenlijk in Change the World. Meestal open ik daarmee. Je, je, hebt eh, sinds drie jaar een eh, dochter. En zelfs nog een... Een zoon. Een zoon ook die, die wordt vijf in mei. En eh, het heeft ook wel de nodige inspiratie opgeleverd. ik, heb twee nummers gehoord. Ja, uh, Jolen en over Katelijnen, je vrouw? Ja, ja, nou ja, I'll Never Fall in Love Again gaat ook over Katelijnen. Dat dacht ik eigenlijk al hoor. En eh, de, de, liefdesliedjes gaan over het algemeen over Katelijnen. En eh, het, het, liedje voor Jule, die She's Mine. Oh mine, oh mine, oh mine. Die is, die, dat is een, die is echt voor Jule. Ik heb voor Jot, Jotam heet die Jot, heb ik ook een, een liedje. Maar dat is op de een of andere manier ben ik er met het slagje nog niet uit. Het is ik vind het een onwijs mooi nummer. En, eh, Maar je bent een perfectionist hoor ik. Ja, maar, het is ook wel mooi hoor. Het is, eh, it feels like we've just begun. I got my arms wrapped around my son. Whew. Nou. I'm high as a kite. This love is the truth. Omdat hij namelijk ongeconditioneerd is, hè? Ja. Ouder kind, kind ouder. Ik heb al heel lang heb ik een, eh, een paar liedjes half klaar met uh, halve melodielijnen, halve akkoordjes en uh, coupletjes, refreintjes. Als ik het opschrijf, wil ik echt het gevoel hebben dat als ik het zing, dat ik het kan menen en dat ik het op dat moment ook kan voelen. Is dat ook waarom je al die introducties geeft? Dat je het op dat moment, dat je het opvoert, dat je ook daadwerkelijk eh, een brug ook naar je eigen hart slaat? Ik, eh, dat is een hele goede vraag. Ik, nu jij de vraag stelt, denk ik dat dat misschien zo is. En sterker nog, bij mijn volgende optredens eh, zal ik dus altijd een langer, zal het verhaal alleen nog maar langer worden om mezelf meer naar het gevoel toe te trekken. Maar dat is een mooie, mooi, mooi. Hey, want ik heb ooit een keer eh, met een meisje die had theaterwetenschappen gedaan. En eh, ik vertelde tegen haar, Princess, een held van mij. Hè. Ik zei, hoe kan het dat die gast, gewoon wat hij ook doet... Hij pakt me altijd. Ik krijg altijd kippenvel. Ik krijg altijd... Hoe? Toen zei zij, ja, er zijn, in het theater zijn er drie, eh, drie manieren voor. Eén is dat je voor jezelf zorgt dat er in het liedje een regel is waar echt dat gevoel aan zit. Of een woord, hè? Of een paar regels waar je echt dat gevoel hebt. Of je geeft het liedje een soort steekwoord waarbij je dat gevoel direct krijgt. En voordat je het liedje gaat beginnen, hoep je dat steekwoord in je hoofd op, zeg maar. De derde manier ben ik vergeten, maar ik vind de introductie van jou dus zeg maar het verhaal van de introductie op het moment dat je die vraag stelt, dat wordt, dat wordt voor mij. Mooi. Dankjewel. Ik ga er nog één doen. something, but I should take this like a man. Still, I don't know if I can. My heart is working overtime, competing with my zealous mind. I'm overwhelmed, I feel sublime. I've been in the land of love before, but this time it really feels like coming home. Woo! ba ba ba do ba da ba ba ba do ba da ba ba ba do I know this love is gonna last While making it is such a blast And in her arms I have no path Crying same tears of sheer bliss Is something that I've always missed I'm simply floating when we kiss she shows me that my feelings really matter to her. Tears are gathering in my eyes. nothing more I can ask for, I can ask for. leuk liedje. never fall in love again. Ja, ik vind het... Eh, ik ben johnspijker.nl. Ik ben johnspijker.nl. Het is wel echt een, eh, een grapjas ook hoor. Het is een ongelofelijke ja. grapje, man. Ja. Maar ja, eh, of je nou echt die aankondigingen nog langer moet maken, dat vraag ik me af. Dat vraag ik me ook af, inderdaad. Maar dat vraag ik me ook af. Hij heeft, mooie verhalen, absoluut. Ja, dat zeker. Hij heeft ook dat hij dan helemaal uitlegt over hoe hij bepaalde dingen soms voor zich uit kan, kan schuiven. En dat hij bepaalde dingen echt kan, kan uitstellen. Ja, daar heeft hij ook een mooi lied over, hè? Hij heeft een heel mooi, mooi, mooi nummer over. Het heet My Procrastination. Ja, procrastination. Weet je wat dat betekent? Het, het, eh, betekent, bepaalde dingen uitstellen. Eh, uitstellen betekent het volgens mij. Nee, dat betekent niet. Het betekent, eh, nou ja, wel, wel een soort uitstellen. Maar het is wat ik eigenlijk nu doe. Uh, even wachten tot, tot je op gang komt, zeg maar. Ah, okay. Ja, het kan ook dat je je, je afdwaalt van het onderwerp. Het heet ook procrastination. Nou, dank. de Waling. Dank voor dit college. Dank je wel. <laughs> Laten we gaan luisteren. Procrast. I don't want to wait till tomorrow. I've been putting up my life for way too long. Cause if I'm gonna wait till tomorrow, I may the risk tomorrow never comes. I've been waiting for tomorrow uh, just a little bit too long, yeah, yeah. I was hiding in my security, just afraid to break away, hey, hey, hey, yeah. I was blaming everyone but me for my self-inflicted misery. And then one day it came to me what I'd been doing wrong and as time is marching on, I'm working on a better version of me. Cause I don't wanna wait till tomorrow. I've been putting up my life away too long. Cause if I'm gonna wait till tomorrow, I'm here under risk tomorrow never comes yet. So I'm slowly getting better. A balance in my life. And all the subjects of my pillars. I have them all prioritized, yeah. All the pros and cons considered. I'm loving every single minute. Woo! Just gotta keep myself from slipping. Cause since I understand, you gotta grab life while you can. I'm beating my procrastination for. Oh, yeah. Cause I don't wanna wait till tomorrow. I've been putting on my life for way too long, yeah. Cause if I'm gonna wait till tomorrow, if tomorrow never comes, it may never come. So when I'm dead and gone, everything left undone. Could I be wrong? Oh. zingen, hè? Na na na na na na na na na na na na na na na na na Schaam je niet, schaam je niet. Na na na na na na na na na na na na na na na na En jullie gaan door, hè? I don't wanna wait till tomorrow. I've been putting on my life for way too long, yeah if I'm gonna wait till tomorrow, I'm may run risk tomorrow never comes. Applaus voor jezelf! Woehoe! Dit, dit is deze week de Radio 501. Laat voor je hoofd. is Radio 501. Sander ging steeds onzekerder bewegen en dacht lang dat hij een griepje onder de leden had, totdat Parkinson de oorzaak bleek. Evelien ergerde zich vaak aan het onvoorspelbare gedrag van haar moeder, totdat zij begreep dat haar moeder dement werd. Deze aandoeningen zijn, net als bijvoorbeeld ADHD en depressie, aandoeningen van de hersenen en ze worden vaak verkeerd begrepen. Steun daarom hersenonderzoek en geef op Giro 860. Hersenstichting. Alleen wat we begrijpen, kunnen we goed behandelen. Geef op Giro 860 of aan de collectant.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 Hoi, ik ben Joni Aurik. Ik ben 20 jaar en ik hou erg veel van korfbal, fotografie en film. Naast mijn marketingstudie heb ik nog tijd genoeg om mee te doen aan de Miss west verkiezing. En daar heb ik jouw hulp bij nodig. SMS Miss Spatie Joni naar 4411 help mij die finale in. Met jouw steun help je ook de Nadine Foundation. Dus, mis, spatie Joni naar 4411. Help mij en de Nadine Foundation. Nu op Radio 501 Lakeside Stories met Arwin Tamminga. Elsa Beckman en This One's For You. Een van de eerste eh, sessies van Lakeside Stories. Het blijft een prachtig liedje. Hè? Een heel mooi liedje, ja. Echt waar. Hoe is het met Elsa trouwens? Hebben jullie nog eens contact met haar nou, Ik wilde haar eigenlijk nog wel gaan benaderen. Ook voor, eh, met het oog op de komende Lakeside Stories Singer-Songwriter Festival natuurlijk. Kijken of ze misschien... als winnaar van vorig jaar... Eh, gewonnen toch? Ze heeft gewonnen, maar ik wilde eigenlijk vragen of ze misschien ook als uh, een soort jurylid nog betrokken kon, wilde, zijn. En misschien ook een optredentje daar. Of zo. Het zal leuk zijn dat het opent. Als winnaar van ja, vorig jaar. lijkt me ook. Ja, een beetje hetzelfde concept als, eh, als vorige keer. Ja. Maar eh, ik heb er nog niet gesproken, dus <laughs> nou, dat kan allemaal nog niet doorgaan. Zal wel goed komen. Eh, ik ga er even bellen binnenkort. This one's for you. En daarvoor hoorde je de Radio 501 plaats van je is afgelopen vrijdag weer verkozen door mijn grote vriend Johnny van Oren. Het is deze week Rouge en Innocent. Je hoort hem de hele week om de twee uur voorbij komen. mocht je zelf nou zoiets hebben van nou, ik ken een band of nou, in, in, om in het singer-songwriters scene te blijven. Ik ken singer-songwriters die ook wel wat meer aandacht eh, eh, verdienen. Ja. Even mailen naar studio.radio501.nl. En alles zal rechtkom. Over alles zal rechtkom gesproken. Solid Ground, Laurens. Waar gaan we, waar gaan we het over hebben? Eh, Solid Ground heb je net gedraaid, hè? Heb ik die al gedraaid? Oh, dan, gaan we, dan ga ik naar Chris, want dan gaan we naar de regenboog. Oh, Chris? Jouw Rainbow. Ja. nou, dat zijn, dat zijn kleuren, hè? De, de, Meid. Ja, nee, het nummer gaat nergens over. Als ik <laughs> heel eerlijk ben. Het is gewoon een, een, een nummer die ik heb gemaakt. En eh, ja, misschien onder invloed van een paar biertjes of wat anders. Eh, kwam al die kleuren van de regenboog voorbij. En eh, ik dacht van, hé, hey, wat een... Eh, wat een, en dan zeg jij dat het, dat het nergens over gaat. Gaat het nergens over? Nee, het gaat eigenlijk nergens over. Maar, maar goed, ja, als, misschien kan je zelf iets invinden wat, wat, wat, ik niet, wat ik gemist heb. Ja, maar, nou ja, misschien de, de, de, het gevoel of de sfeer. Het gevoel, ja. Laten we het op het gevoel houden. shine your little light on me. uitslagen worden nog even doorgenomen. Ook heel belangrijk. Rainbow op Radio 501. Je hoorde eh, Chris James, onze oude schot. <laughs> Toch? Onze breekbare oude schot. Die is leuk. Chris vindt een stukje minder. Ik krijg echt een vernietigende blik gewoon. Ik kan niet lachen. Dat je, weet dat het ja, nee. zeer doet. Lachen. <laughs> ja, precies. zeg, ik heb eh, iets van N Favory eh, heb ik, klaarstaan. Dat is de winnaar van de eerste sing-song die jullie volgens mij hebben georganiseerd klopt. Ja, die eh, gaat al een hele tijd mee. Ja, of eh, Anne Ja, Anne Ja. Back in my hometown. Ja, eh, prachtig uh, snarige sound. Ja, ben ik gek op 12-snarige gitaren. Ja, ja, dat is ook heel mooi. Vind ik gek om op te spelen. grip me to the sound. Cause deep inside you just know she's a siren. She's gonna let your heart run aground. She is the girl in the moon. She can do magic, but you can break the spell between heaven and hell. Beware of the girl, the girl in the moon. with all her reflections. Like she rules the tides on the beach. She'll pretend she's so close you could touch her. And then she'll always stay just out of reach. She's gonna make you pay with blood and devotion. Till you can't figure out which is right. Ooh, to spend a lifetime without her. Or die in her arms for one night. the girl in the moon. She can do magic, but you can break the spell between heaven and hell. Beware of the girl, the girl in the moon. Oh, tonight there's a song in the treetops, whispers of promise and lies choice but to follow. I can tell by the light in your eyes. Tonight you're gonna dance with the girl in the moon. Cause she can do magic. Now you can break the spell between heaven and hell. You dance with a girl. If you dance with the girl in the moon, she can do magic. spell between heaven and hell. You dance with a girl, a girl in the moon. That girl in the moon. That girl in the moon. Peter van Vleuten, ook tijdens een, uh, een eerdere sessie van Lakeside Stories. Ja, mooi. Echt. <laughs> ja, we kwamen hem laatst tegen hè, in eh, Bergen. Ja, ja, ja, maar eh, daar woont hij, eh, daar woont hij toch ook? Sorry? Hij komt toch uit Bergen? Um, dat zal ik niet. weet ik niet eens waar hij... de buurt van Alkmaar zo, die kant op. Ik dacht Zaanstad. Hmm. Maar in ieder ah. geval, hij was wel in Bergen... Hij woont ergens, dat in ieder geval. Hij woont dat cafeetje heette Allerliefste. Ja. De Allerliefste? Hoe heet het? Alderliefste. Alderliefste, ja. ja. Dit is een heel, dat was een heel leuk café, hè? Ja. Dat is echt een hele leuke sfeer daar. Eh, zeg, ik kreeg uh, anderhalve week geleden kreeg ik een cd'tje hier in de brievenbus van een meneer Abel Splinter, een singer-songwriter. En ehm, eh, hij vroeg om Airplay bij Radio 501 en dat, hebben we, dat hebben we hem gegeven. En ik denk van, ik bewaar, ik heb, ja, ik heb hem nog niet te gek vaak gedraaid. Ik denk, bewaar hem ook eventjes voor vandaag. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Zijn album heet The Lookout en het nummer wat ik wil gaan draaien, dat heet Ducks and Drakes. Dus Laat horen, laat Niet voor eh, de dat je denkt dat het Dix en Drakes heet. Nee. Het is echt Dax en Drakes. way were never really here, but that's okay. I'll just turn around and clear the way. Fool, where did you go? Fool, where did you go? recently stayed not too weak. girl said, Good luck to you, Mr. Right. The plane awaits its takeoff sign until it's fast moving forward. And faster moving forward, faster moving forward until it flies. The young bird awaits its time. The young bird knows one day it'll have to try young bird awaits its time until its wings had grown strong. Its wings had grown stronger, wings had grown strong enough to fly. And of course, it doesn't want to leave the safety of the nest. Daddy begged his mother, let me stay, but she said it's for your best. So spread your wings open. Spread your wings wider, spread and flap your wings until you fly. fly out, fly out, fly out, fly out now, baby, fly out. And everyone had come to see how Mr. Wright would be the first to fly out free, and everyone would hold his breath as Mr. Wright approached the cockpit and climbed into the cockpit, facing up his final destiny. And of course, he doesn't want to leave the safety of the ground. And he hears his brother's cheers are overruled by the engine sound. And the plane starts moving forward, faster moving forward, faster moving forward, till it flies. Fly out, fly out, fly out. now, brother, fly out. Fly out, fly out. Fly out now, brother, fly out. Chris en eh, James, of Chris en James, om mij nou, Chris en Laurens waren dat met eh, ja, een song geïnspireerd door de gebroeders Wright. We hebben hem al, eh, ik heb hem al een paar keer eerder gedraaid. Ik vind echt een heel mooi nummer. Dankjewel, ja. dankjewel. Ja, het is een heel gek ritme, maar ehm, ja, het is wel een mooi liedje. Het is inderdaad, eh, eh, het gaat over het loslaten van op het moment dat je de grond verlaat. Ja. Eh, en, ja, en dan maar weer zien te landen natuurlijk. En inderdaad een, een zachte landing meemaken dan. Ja, dat is te dat zou, dat prettig zijn. Ik ben een beetje in de, in de database van, van onze Radio 501 keldertje aan het, struinen geweest. En ik ben daar een nummer tegengekomen met een singer-songwriter en een rapper. Oké. En de rapper is niemand minder dan Engel. De oude stadsdichter van Horen. En eh, de singer-songwriter is niemand minder dan Tim Knol. Zo. Het, nummer heet Dagdromer. Ze zei je moet de keuze maken, want ik ben er klaar mee leuk aardig Maar begrijp, er is een kind onderweg En met alle respect, je zit nog steeds zonder werk Het is zonde van je tijd, ik hoop dat jij het ook ziet En hij zag het niet, maar fuck het, hij is zo ziek van de situatie En kom meteen aan de slag bij zijn schoonvader Dus laat zijn droom varen, en zo gaat het Jaren verdwijnen, elke dag opstaan voor de vader van zijn meisje En hij haat zijn werk, en laat het merken thuis De sfeer is haar relax, maar zo gaat het verder Maar heel soms droomt hij van zijn passie de bühne, de actie, de muziek, de massa Die zijn naam schreeuwt, maar dan stopt alles Gaat ze wekker aan het werk, ja, wordt wakker Ik ben geen zakenman type die dagenlang piekend over koersdalingen boem maken en grafieken Nee, ik maak liever een plaatje dus zie me laat in de studio Samen staan te genieten Ik bel Tim En we maken een liedje Nee, muziek mijn ware liefde Ik doe dit, ja waarom niet ja, waarom niet? Noem me een dagdromer. Ik loop met hakken over de sloot. Noem me een klaploper. I don't give a fuck, gozer. Laat voor de start. go. Hard voor de zaak, nieuwe stad, nieuwe show. Yeah. Ben daadkrachtig en maak stappen. Maak stappen. Zonder maat pakken mijn broeken die laag hangen. En doe me niet anders voor dan ik ben, snap je? En juist dat maakt me anders. Geen mas, geen, mas, geen grappen. Ik doe elke dag dat wat ik voel in mijn hart. Ik leef mijn droom. Ben een dagdroom. Engel versus Tim Knol. Featuring Tim Knol en Dagdromer op Radio 501. Nou, eh, mannen, schiet er maar op. Eh, ja, Engel. Ja. ja, eh, het lijkt me heel interessant. Ik, ik, je zei al, van, je moet eens eh, even contact zoeken met ja, Ja, eigenlijk wel, want hij staat er gerust weer open. Om, om ook met singer-songwriters. en het leek hem ook heel erg leuk om daar iets mee te gaan doen. Maar dat is een beetje lastig te combineren met de muzikanten waar hij mee werkt. Dus ja. ik moest eigenlijk nou. denken van nou, misschien is het wat om... Wat, leuk, wat leuk dat ik zelf altijd leuk vind aan dit soort dingen is om het, om het hele singer-songwriter eventjes een hele andere dimensie in te trekken. Ja, en, misschien is het voor het volgende seizoen een, een heel leuk idee. Yo. Yo. Yo, what's up? brother. En, eh, ik Om een keer eh, een, een, een singer, een, eh, singer rap middag Singer rap Ja, misschien is dat je dan... Swinger songwriter. Ja, swinger, swinger songwriter. dat kan alleen jij verzinnen. Echt heel slecht, man. Zo'n schot met Duitse humor. Echt, dat is echt heel verschrikkelijk. Ja, sinds die ene arm ja, gepasseerd is, is het wel steeds erger geworden. Ja, inderdaad. Volgens mij is hij ook op zijn hoofd gevallen, hoor. Ik volgens mij hebben ze vergeten daar een fotootje van te maken. Maar goed, hij moet gelukkig morgen terug zou ik even na laten kijken, Chris. Echt. Maar is het niet wat om een keer een, een, een middag dat je singer-songwrite uh, eh, meets hip-hop of meets rap? Ja, eh, ik denk het wel. Ik denk het wel. Dat is volgens mij een leuk idee. Eh, ik, misschien, ik denk dat we het in, het in het nieuwe seizoen maar eens moeten gaan doen. Gewoon. Want we hebben hier ook een programma op donderdagavond, Geluid uit de Bunker. Wordt gepresenteerd door de GW Style. Dat is die jongen waarmee ik hier toen ah, met Jolanda heb, Gio. En ja. die is daar ook wel voor te poren. Dus misschien dat er een keer wat gedaan kan worden. Volgens mij levert dat wel een hele leuke sfeer op. Ja, brengt in ieder geval leven in het brouwen. Dat sowieso. Dat sowieso. Nou, uh, dagdromen dus op Radio 501. En eh, nou, Steve, als je aan het luisteren bent, eh, we gaan gewoon keihard contact met je, met je opnemen. Keihard. deze dame mogen we niet uitzenden. We moeten er elke keer oh, even bij <laughs> moet er elke keer even bij zitten. Dus, <laughs> is zij het weer? Het is Illegal Lady. Ja, het is Joti de Bosnimf. En ze zingt over Holy Water Lady. Holy Water Lady. Zes minuten over half vier. Ik eh, vergeet eigenlijk helemaal, eh, helemaal eh, te vertellen wat we straks om vier uur hebben. Dan is Matthijs van der Kruis is hier in de, in de studio. En dan is het eh, ja, eh, helm op, stofbril en eh, dat soort dingen. Gordel om, want dat is ja, van dik hout, zout en planken. Metal op Radio 501 tijdens Radio 501 Carousel. Er, ehm, Chris, er moest iets over Steve verteld worden, maar nou weet ik niet precies wat. Nou, volgende, volgende maand. Ja. Ehm, het, is, zal zijn 4 maart geloof ik. Ehm, of 6 maart. In ieder geval de eerste zondag in maart. 4 maart hebben we Steve Phillips te gast. Steve is eh, natuurlijk een oude makker van mij. Ja. Ehm, we zijn samen eh, uit Wales ooit vertrokken eh, deze kant op. Mhm. ja, heel lang geleden hoor. 30, 38 jaar geleden. Maar jij, kende hem al in Wales? Ja, ik ben op oh, school, zaten op school. Ik ken hem vanaf uh, zo hoog, zeg maar. Oké. Ja, en dus was toen ook een hele goede vriend. En nog steeds. En ehm, ja, Steve is, eh, is ja, rasmuzikant. Maar wat, wat hij ehm, pas eh, net ontdekt is, is dat hij kan ook nog zingen. En dat, dat, dat is echt, dat heeft hij echt eh, bijna 55 eh, jaar over gedaan om dat eh, <clears throat> stap te maken, zeg maar. Jo. Is dus, eh, natuurlijk gewend, of bekend als, door iedereen als gitarist. En producer. Ja, en producer, geluidsman, geluidstechnicus. Maar als singer-songwriter, dat is echt nieuw terrein voor Steve. ik vind dat hij het nou, behoorlijk goed doet. hij heeft laatst opgetreden in de kapel. Um, er komt nog meer optredens, heb ik begrepen, in Kroegie en in uh, Swaf. Oké. Dus eh, ja, blijkbaar is hij gewild hier in Leuk. het eh, uh, horen. Ja, nee, het is een, het is een bekende, bekende snuitert ook eh, waar dat er gaat. Uh, menig een kent, kent Steve Phillips. Zeker. En neemt graag bij hem op ook. dat is ook weer ja. Ik zie regelmatig, ah, ik woon bij hem in de buurt en ik zie regelmatig zie ik muzikanten bij hem binnenstappen. Goede oren. Hij heeft goede oren inderdaad. Ja, maar, dat, zeker. maar het is ook een leuk toegankelijk vent, weet je wel. Je, je kent, het, is, het is goed kersteten met hem in ieder geval. Hij heeft een nummer geschreven, dat heet 99% en dat heeft hij min of meer geschreven op het item Wall Street wat eh, tijdens de eerste eh, eh, challenge naar voren is gekomen. En laten we daar even naar gaan luisteren. the corporations and the banks. that choir boys do, except sex with a vicar, cause he was heterosexual too. Back again, back again, back again, back again, back again, back again, across the football park uh, that we used to call the red, into the flower gardens, into the wildies. now. Across the road to Roth Park Lake, roses full in bloom. Some broken glazed greenhouses from stones that we once knew. Back again, back again, back again, back again, back again. The old river Taff still runs through the town and the castle is still standing in its grounds. But Cardiff city centre no longer is the same. St. David's Cultural Temple, a shopping mall maze, a project developer's paradise, a citizen's hell. But no one stops things changing, and I guess that's just as well. back again, back again. Back again. Chris en Laurens met Cardiff Revisited staat erbij. Klopt dat? Eh, Revisited, ja, klopt. Dat is een eh, ode aan je home country. Hometown? Hometown zelfs. De man kwam uit Cardiff. Ja, ja. De mannen, hebben we al vaker gedraaid. Ook weer zo'n heel mooi liedje. Gewoon, ja, kan je nou, wel zeggen. Kan niet anders zeggen. heel mooi, heel mooi liedje. We horen er nog steeds eh, veel meer van. En ik vind het, blijf het jammer vinden eh, dat er, eh, ja, met betrekking tot Lakeside Stories, dat er, ja, dat, er, dat er geen cd gaat komen. En van, ja. al die, van al die geweldige muzikanten en die geweldige artiesten die elke maand langs langskomen. Nou zou je er eigenlijk moeten hebben van ons best voor gedaan om ja, toch wat, wat, wat geld op een of andere manier los te krijgen ergens. Mhm. Maar ja, die, die kan het ook wel raden. Het is natuurlijk deze tijd... is het is lastig, Het moeilijkste wat er is, is, is, is, geld los krijgen ergens. we hebben natuurlijk wel al die prachtige opnames op eh, multitrack. Dus het is eh, zeker niet verloren. Nee. Eh, ehm, en, we en hebben nog een, verzoek gaande bij een triple A bank. Ja, ja, ja dat is waar. Dat, dus, is, dat, dat, is ook nog niet van de baan. dat, Volgens mij is er geen enkele Nederlandse bank meer met een AAA-status. nou, er is wel één. En, maar, oh, de, oude Boerenleenbank. Ja, die. Ja, ja, ja, ja, Hebben die nog steeds een AAA-status? Volgens mij was dat ook niet het geding. Maar dat terzijde. Nou, het zou mooi zijn als daar eh, wat geld vanaf gaat. Wie eh, weet, wie weet. En, uh, geschraapt kan worden om... anders, anders misschien het seizoen hierna. We gaan het meemaken. Ik zou het echt heel erg leuk vinden. Want het, het, verdient een cd, vind ik. Ja, zeker. En het is natuurlijk wel mooi als je... we hebben natuurlijk ontzettend veel artiesten gehad. En ja, soms zijn de opnames echt plan dit. En soms zijn ze net even iets minder. Eh, eh, eh, ik zou zeggen, als we, als we gewoon voldoende hebben om echt een mooie samenstelling van te maken dan, eh, dan, gaan we dat zeker, dan gaan we dat zeker doen. Nou, we wachten het gewoon, eh, we wachten het gewoon af. En ik eh, ben heel erg benieuwd of dat er van gaat komen. En als het er van gaat komen, dan ben ik wel van mening dat we dan natuurlijk een knetterende, spetterende release moeten gaan doen. Ja, natuurlijk. Dan komt er een cd-presentatie van je welste. Ja, dat lijkt me wel. dat lijkt me ook. Met, met beeld en geluid van Radio 5 alleen natuurlijk. Want wij willen helemaal niks missen. Uiteraard. Over niks missen. 27 Smiles is een liedje van Joost van Beek. Het is de laatste track van Joost van Beek die ik nog eh, heb staan. Ja. Dus laten we er snel naar gaan luisteren. Doe maar. 27 Het liedje heet 27 Smiles. Eh, Sunday, you look kinda silly too. You're so sad and lonely, you said, but that's not why you're blue. What is it always with you? You're like a dying bird that never flew. The face in the mirror keeps screaming on, and you can hear it through and through. You got everything you want, but do you really even got a clue? You keep on chasing fortune, and now you're sleeping on an avenue. Your heartbeat never changes if you run a hundred miles. You don't know exactly what to do. Your confidence ain't growing after 27 smiles. That blurry shape, yes, that is you. You're like dying mother that never flew. destruction if you go on like you do. You keep bashing in yourself, and even though you're black and blue, you're still afraid of fresh and new. And while you know you never knew. Let's do something, say to split your double life in two. Let's do something unexpected, things you like to do. Your pain just wrote a poem for you. Are you reading it? You find it true. Your heartbeat never changes if you run a hundred miles. You don't know exactly what to do. Your confidence ain't growing after 27 smiles. That blurry shape, yes, that is you. Like a dying bird that never flew. Dankjewel. Dat was het voor mij. Veel plezier met eh, de volgende. Ja, je ziet het gewoon niet, hè? Heel even. Ja. Het was eh, inderdaad Joost van Beek op Radio 501, 27 Smiles. Nou, deze dan maar. Ik vind toch dat dat... Hey. Beek, dames en heren. Oh, dat, dat, ik denk, dat ben ik zelf. Waar komt dat nou weer vandaan? Ja, ja, ja. ja. jij, lult niet alleen hier, maar... Eh, ik, lul, ik lul echt overal. ik heb nog een nummer van, van John Spijker in aanbieding. Wat dacht je daarvan? Van uh, I'll Been Trying Too Hard. Oh ja, dat is ook een mooi liedje. Het zal ongetwijfeld zelf aangekondigd worden door, de, John hemzelf. Ja, ik heb wel wat deeltjes afgeknipt, moet je eerlijk zeggen. Dus ik weet niet. ik denk dat het al wat is ingekort, moet je eerlijk zeggen. Ja, nou, ik, ik, ben benieuwd. Laat ik hem gewoon even tussen ja, een slinger geven. Nee, hij gaat daar niet praten. heb je mooi geknipt, uh, Laurens. I've, I'll never try too hard of I've been trying too hard helemaal goed uit. John Spijker op Radio 501. 10 minuten voor 4. 10 minuten voor de Radio 501 Carousel. Reaching deep inside my pockets for that nickel dime of truth. I'm digging deeper, but I'm helpless. Huh. Worried mind can't be subdued. No, no, no. jury, or is it just my state of mind? Yeah. How I'd love to walk away now. Daisy fools ball from behind, yeah. But uh, I tell myself I come out stronger in the end, but they won't slow down. The beating of my heart. I've been trying too hard. It almost tore me up. Never mind was filling my heart with doubts. But I would not be afraid, it's just a test of my faith. My belief is strong enough to see me through. Nothing ever felt this true. face in the sand. I've been trying to shake this monkey. Almost ended up being friends, yeah. but uh, I resist the tendency to call it quits. I close my eyes, this mountain of gold. I've been trying too hard, it almost tore me apart. Never mind was filling my heart went down. I will not be afraid, it's just a test of my faith. My belief is strong enough to see me through. Nothing ever felt this. I'm beyond the crossroads in my life. And there ain't no way I'm turning back, yeah. Despite wrong turns so far. Oh, I survived. Well, it seems I'm dead. So there must be something good. There must be something real. There must be something true in these little things I do. Come on. was filling my heart with doubts. I would not be afraid, it's just a test of my faith. My belief is strong enough to see me through. Nothing ever felt this. John Spijker op Radio 5 alleen En I've been trying too hard. Het zit er alweer bijna op, eh, meneer eh, Laurens en eh, meneer, meneer Chris. Je moet, je moet nog even aan het werk, Laurens. Je mag, je, mag, je mag nog wat zeggen. Oké. Want we moeten langzaamaan afscheid gaan nemen. Want ah, ja, time flies. when dat, vliegt dat altijd ja, om, hè? Time flies when you're having fun. And oh, fruit flies like bananas. Oh, really? Fruit flies? Ja. They like bananas. Like bananas. Ja. Heb ik nog nooit gezien. Someone told me. Okay, fruit flies like bananas? Nee, nee. nee. They really like bananas. Oh, oké. en ja, eh, wanneer is de nieuwe uh, volgende kakelverse Lakeside Stories? Volgens mij op 4 eh, maart. 4 maart. En dan hebben we Steve Phillips. En De As. En De As. Niet de as. Niet de as. De as. De as. De as. En wie is de as? De as van het kwaad? Uh, René de Vries. Ah, René, de Vries. Oké, en dat is dus inderdaad de eerste van maart. En de challenge wordt gedaan door Jolande Hulsje. Ja, ja. En dat gaat over softijs. Ik hoop dat jij dan tegen die tijd al genoeg hersteld bent dat je wel je klavier kunt bedienen. Eh, nou, dat hoop ik ook. En uh, mocht dat niet het geval zijn, dan, nou ja, dan ben ik in ieder geval, Kom ik even kijken wat het allemaal Ja, stemmen we je gitaar een akkoord en dan... <laughs> en harken maar. <laughs> ja. En gaan. Weet je, ik kan je akkoorden misschien wel doen. Of dat ik je slag doe, dat vind ik ook prima. Ja, oh, als je aan mijn arm knijpt, dan, dan zing ik een toontje, misschien drie toontjes hoger. Dat, eh, oh, te gek. Ja, nou, eh, volgens mij een heel mooie jodel. Met gaan, we, gaan we proberen. In ieder geval bedankt voor het luisteren en eh, bedankt voor jullie komst, heren. Nou, graag gedaan. Laten we eventjes proosten op, op de goede afloop. En ik wens iedereen heel veel plezier bij de resterende uitzendingen van Radio 5. de Martijnse Warehandel is onderweg. Ja, zet je stofbril op, je eh, helm op en doe je gordel om. Want het is echt van dik hout eh, zaag met planken ja, aftikken en het gasmandaal intrappen. Eh, het wordt keiharde metal. En tot die tijd nog even een relax momentje met de prachtig mooie Elsa Beckman oh. in ah. Just a Girl.